Mariette Krol met het NOS Journaal. Het landelijke informatienummer van de politie is na een urenlange storing weer bereikbaar. De afgelopen middag rond half 1 ontstonden er problemen met het nummer 0900 8844. Na een aantal technische updates en tests waren die aan het eind van de avond weer verholpen. De opsporingslijn 0800 en het meldpunt voor dierenmishandeling hadden ook te kampen met een storing. Maar die problemen waren al na een kleine twee uur weer opgelost. De politie blijft ook vannacht doorzoeken naar de tienjarige Hebe Zwart... en haar begeleider Sanne Bos, die maandag verdwenen. Het gehandicapte meisje en haar begeleider van 26... vertrokken maandagmiddag van een dagbesteding in Raamsdonksveer... naar Hebes huis in Vught, maar kwamen daar niet aan... De afgelopen ochtend verstuurde de politie een Amber Alert. De afgelopen dag heeft de politie urenlang gezocht in een kanaal in Waspik... omdat daar remsporen van een auto en olie op het wateroppervlak waren gezien. Maar er werd niets gevonden. Omdat het nu donker is, is het zoeken stilgelegd, maar dat gaat morgen verder. En vannacht blijven rechercheurs bezig met het bekijken van tips en camerabeelden. En de eerste wedstrijden om de KNVB-beker zijn gespeeld. In de eerste ronde voor verloren vanavond bijna alle amateurclubs hun wedstrijd. Alleen Urk won met 2-0 van Staphorst en gaat door. Eredivisieclub Herenveen had moeite met de amateurs van Hoek uit Zeeland. De Vriezen wonnen pas in de verlenging met 4-2. De wedstrijd tussen eerste divisieclubs FC Eindhoven en Willem II eindigde in 1-0. En Roda JC en Heracles hadden na een 2-2 gelijkspel strafschoppen nodig om de wedstrijd te beslissen. Heracles won en gaat dus door.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 i I'd do anything for you Still I start down from the sky But it's up for us to see I ask you, yeah Just one thing, baby Just one thing, just one thing my body tight body All night Never let me go Hold my body tight fall into you Make me wanna shout it out Like a hallelujah Cause times like these, times like these don't come and go We're two hearts in a billion Singing hallelujah Yeah, there's something in the air tonight Way up in the blaze of gold Why don't we call it out?